is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Tussen Geldermals en de Bos rijden pas vanaf volgende week vrijdag weer treinen. Het herstel na het treinongeluk bij Meteren duurt langer dan ProRail eerst had gedacht. Gisteren botste een intercity op een overweg op een vrachtwagen geladen met peren. Vijf mensen raakten lichtgewond. Volgens de spoorbeheerder is vandaag de omvang van de schade pas duidelijk geworden. Zo moet er twee kilometer aan spoor worden hersteld en moet de overweg in zijn geheel worden vervangen. De uitslag van de verkiezingen in de gemeente Venray is bekend. De PVV van Geert Wilders krijgt daar meer stemmen dan D66... maar te weinig om de sociaal-liberalen te passeren. D66 heeft nu landelijk rond de 14.000 stemmen meer dan de PVV. Alleen de stemmen die in het buitenland eh, zijn uitgebracht moeten nu nog worden geteld. Verwacht wordt dat die de definitieve winst van D66 niet in gevaar brengen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Nederlanders in Tanzania om zoveel mogelijk binnen te blijven. Aanleiding voor de waarschuwing zijn de gewelddadige protesten van de oppositie die niet mocht meedoen aan de verkiezingen. Bij botsingen met ordentroepen zijn zeker tien doden gevallen, maar mogelijk zelfs 700. Bijna 150 Turkse voetbalscheidsrechters zijn voorlopig geschorst vanwege een onderzoek naar illegaal gokken. De Turkse Voetbalbond maakte maandag bekend dat er een groot onderzoek was gestart naar gokkende arbiters. Zeven van hen zouden op het hoogste niveau actief zijn. Verder bleek dat een paar honderd scheidsrechters in de professionele competities een account hebben bij een gokwebsite. Een van hen zou geld hebben ingezet op meer dan 18.000 wedstrijden. Het weer, geleidelijk overal opklaringen.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 I give you a man who needs no introduction. This fellow's good. mind out of my mind. mix with your boy Mike Don on the Big Love Radio Show. Seamus Haji. alone by leaving it be and accepting our invitation to the rhythmic side of life.